Amber Brandsen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie hogere straffen eisen voor ram- en plofkraken. Volgens justitie worden die steeds ernstiger. Op dit moment is de eis 15 maanden cel voor zowel plof als ramkraken. Maar omdat plofkraken volgens het OM gevaarlijker zijn... kan er straks tot twee jaar worden geëist als er geen woningen in het getroffen pand zitten. Wonen er wel mensen, dan kan het OM zelfs tot vier jaar gevangenisstraf eisen. De eis voor een ramkraak gaat omhoog naar maximaal 21 maanden. Kritiek van linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer op het nieuws dat ambtenaren van het ministerie van Financiën hun twijfels hadden over de afschaffing van de dividendbelasting. Jesse Klaver vraagt zich af wat het kabinet bezield heeft om desondanks 1,4 miljard te besteden aan het plan. De PvdA is verbijsterd en partijleider Ascher sluit een motie van wantrouwen niet uit. Vandaag debatteert de Kamer over de kwestie. De Deense rechter doet vandaag uitspraak in de duikbootmoordzaak... waarvoor uitvinder Peter Madsen terecht staat. Hij wordt ervan verdacht dat hij de Zweedse journaliste Kim Wall... op zijn duikboot heeft gemarteld en vervolgens om het leven heeft gebracht. Madsen ontkent dat. De journaliste ging in augustus met Madsen mee in zijn onderzeeër. Ruim een week later werden haar stoffelijke resten gevonden... in het water ten zuiden van Kopenhagen. Astronomen hebben nu de beschikking over de beste 3D-kaart van ons melkwegstelsel ooit. Vandaag worden de meetgegevens van bijna 1,7 miljard sterren vrijgegeven, verzameld door de Europese satelliet Gaia. Die kan heel precies zien hoe ver een ster staat, hoe hij beweegt en welke kleur hij heeft.